Goedemorgen, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In Rusland zijn vier verdachten van de concertaanslag afgelopen vrijdag... zwaar gehavend voor de rechter verschenen. Ze hebben allemaal verwondingen die van martelingen lijken te komen... zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Van enkele van die mannen eh, hebben we dat al eerder gezien... dat ze daadwerkelijk werden gemarteld. Er zijn video's van gemaakt. Eh, bij één eh, werd het oor afgesneden en werd hij gedwongen om dat op te eten. Een ander is gemarteld met elektroshocks en... Ja, allemaal vertonen ze sporen van marteling. Twee verdachten zouden hebben bekend, maar het is dus de vraag hoe betrouwbaar die bekentenissen zijn. Bij de aanslag vlakbij Moskou zijn 137 mensen gedood. Er liggen nog meer dan 100 gewonden in het ziekenhuis. Geschokte reacties op de dood van Def Rhymes. De rapper die je kunt kennen van de Zero's-knallers Doekoe en Schudde... had al jaren hartproblemen. Fernando Halman vertelde in zijn show op Phonix dat hij laatst nog een interview met hem had. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment tegen Def sprak van... mensen moeten jou je bloemen geven. Je bent een legend. Je bent een guy die voor zoveel mensen een jeugdheld is. Maar je bent zoveel meer. Je bent een vader. Je bent een man met dromen. Je bent een man die ambitie had, een droom had om bekend te worden. Het is je gelukt. Def Rhymes was 53 jaar. Een peperduur designermerk moet voor de rechter komen. Twee Amerikanen beginnen een rechtszaak tegen het Franse modemerk Hermès. Zij willen supergraag een Birkin-bag kopen... maar zeggen dat ze niet op de wachtlijst komen... omdat ze niet genoeg geld aan andere spullen van het modehuis uitgeven. De hoofdredacteur van Vogue Nederland, die zelf wel op de wachtlijst staat... durft niet te zeggen of dit kan kloppen. Het zal vast helpen als je beroemd bent of, ehm, ehm, of misschien eh, ehm, heel veel koopt in de, in, in de boutique. Dat kan ik me wel voorstellen. Ehm, want ja, hoe vaster klant je bent, hoe meer kans je natuurlijk maakt om dus bovenaan zo'n wachtlijst te komen. Maar ik weet wel dat gewoon heel veel mensen gewoon op de wachtlijst moeten. De twee Amerikanen zeggen in elk geval wel dat het modehuis oneerlijk bezig is en willen dat dat stopt. Ook vragen ze een schadevergoeding. Het is niet bekend of ze van dat bedrag dan eventueel wel een designertas kunnen kopen. Het weer, wat sluierbewolking vandaag, maar verder zon. Het wordt 10 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. De meeste vertraging zien we nog op de N205 Haarlem richting Nieuw-Vennep... tussen Heemstede en de aansluiting met de A9, 4 kilometer... met daar een half uur oponthoud. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam langzaam rijden... tussen knopend De Hoek en knopend De Nieuwe Meer... 9 kilometer met 10 minuten vertraging.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 I wanna roll with him, a hot pair we will be. A little gambling is fun when you're with me. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun.